Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Israël is begonnen met het enteren van de schepen van activisten die onderweg waren naar Gaza. Op een video is te zien dat onder andere de Zweedse activiste Greta Thunberg is aangehouden. Op meerdere van de ruim 40 boten zouden militairen aan boord zijn gegaan. Een Nederlandse activiste aan boord zei vanavond tegen de NOS geen weerstand te zullen bieden tegen de Israëlische marine. De activisten zijn al weken onderweg met hulpgoederen naar Gaza. Israël waarschuwde eerder dat de vloot moet omkeren. De Britse biologe en antropologe Jane Goodall is overleden. Dat is bekendgemaakt door de stichting die haar naam draagt. Goodall werd vooral bekend door haar studie naar het leven van chimpansees in een park in Tanzania. Zo ontdekte ze onder meer dat chimpansees gereedschap maken en gebruiken. De onderzoekster overleed in haar slaap in de VS. Ze was daar voor een aantal lezingen. Jane Goodall werd 91 jaar. De Europese Unie onderzoekt de optie om 140 miljard euro bevroren Russisch geld aan Oekraïne te lenen. Het idee is dat de Russen het geld alleen terugkrijgen als Rusland de schade van de oorlog in Oekraïne terugbetaalt. De EU-landen zijn het nog niet eens over het plan, maar willen er wel mee verder. Lange tijd durfden de landen niet aan het geld te komen... omdat er juridische en financiële risico's zitten aan het in beslag nemen van tegoeden. Violist en orkestleider Tata Mirando is overleden. Mirando, de artiestennaam van Adolf Kokala Wijs... was leider van het Koninklijk Zigeunerorkest Roma Mirando... dat in 1900 was opgericht door zijn vader. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte de familie naar Nederland... en speelde onder meer op het 25-jarig huwelijksfeest... van koningin Juliana en prins Bernard. Daarnaast was hij een belangrijk persoon binnen de Sinti-gemeenschap. Tata Mirando werd 92 jaar. Het weer in het oosten opklaringen. de koelt het af tot 3 graden. In het westen bewolkt en een graad of 7.